Sefcovic vindt dat de uitspraken van Geert Wilders binnen de vrijheid van meningsuiting vallen en het publieke debat dienen. In het proces tegen de PVV-leider heeft Moscovic zijn pleidooi afgerond. Wilders waarschuwt voor een toenemende islamisering die uiteindelijk kan leiden tot een staat waarin geestelijke leiders het voor het zeggen hebben. Die verwachting is volgens Moscovic gebaseerd op statistieken en door wetenschappers aangetoonde feiten.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 of the time, good old time. Everything's still the same except the time.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 see. song for you. Jennifer Allison, Philip Sue, Deborah Annabelle too. I song for you. Jennifer Allison, Philip Sue, Deborah Annabelle too. For you, for you, I wrote this song for you. I wrote this song for you. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM And in your eyes I see ribbons of color 心。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 change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking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 De betogers blokkeren tientallen vuilniswagens die onder politiebegeleiding naar de stort waren gekomen. Volgens de politie is er ingegrepen omdat agenten werden belaagd met stenen en vuurwerk. Het afval komt uit Napels, dat zelf niet genoeg ruimte heeft om het te verwerken. De regering Berlusconi besloot na de vuilniscrisis van 2008 nieuwe tijdelijke stortplaatsen te openen. Gisteravond werd bekend dat de lokale overheid nog een tweede, grotere vuilstort wil openen in het Nationale Park. Daarna braken rellen uit. Morgen praat de regering in Rome over de vuilnisproblemen in Napels. Een hoge luchtmachtofficier in Canada is veroordeeld tot twee keer levenslang voor de moord op twee vrouwen. Ook pleegde hij verschillende zedendelicten. De man was commandant op de grootste Canadese luchtmachtbasis en was verschillende malen onderscheiden. Hij gaf voor de rechter toe dat hij jarenlang een dubbel leven heeft geleid. In eerste instantie pleegde hij inbraken in huizen om damesondergoed te stelen. Later verkrachtte hij twee vrouwen en vorig jaar vermoordde hij er twee. Hij heeft nu twee keer levenslang gekregen en moet daarvan zeker 25 jaar in de cel zitten. Daarna kan hij een verzoek tot vervroegde vrijlating doen. In Eindhoven zijn drie kinderen verhoord die een bejaarde vrouw hebben mishandeld.